Citydijkers met het NOS Journaal. De Spaanse regering stuurt dit weekend nog eens duizend extra militairen naar de regio Valencia. Die gaan na de overstromingen helpen met het bergen van slachtoffers en het ruimen van puin. Premier Sanchez verzekerde dat Valencia alles krijgt waar ze om vragen. Zoals machines en geld. Het dodental na de ramp is inmiddels opgelopen tot 211. Er zijn ook nog vermisten, maar het is onduidelijk hoeveel dat er zijn. De politie heeft een man uit Groningen opgepakt voor de grote brand in een flatgebouw in de stad vanochtend. Hij wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken. Door de brand raakten een aantal appartementen in het complex in Groningen onbewoonbaar. Niemand raakte gewond, maar de schade is wel groot. In het complex wonen veel senioren, waarvan er sommigen been zijn. Israël kan een verpletterende reactie verwachten na de aanval op Iran. Dat heeft de hoogste Iraanse leider Ayatollah Khamenei gezegd in een video... die is vrijgegeven door Iraanse staatsmedia. De dreigementen uit Iran zijn afgelopen week toegenomen... na de Israëlische aanval waarbij militaire bases en andere locaties in Iran werden aangevallen. In Servië zijn reddingswerkers gestopt met het zoeken naar slachtoffers... onder het puin van een ingestort dak van een treinstation... De luifel van het station van de stad Novi Sad kwam gisteren plots naar beneden... en viel op de mensen die eronder liepen. De hulpdiensten hebben zeker 14 doden onder het puin vandaan gehaald. Drie anderen raakten zwaar gewond. Het station werd gerenoveerd door een aantal Chinese bedrijven. Critici van de regering van Servië schrijven de oorzaak van de ramp toe aan corruptie en slordig bouwwerk. Het weer, vanmiddag op steeds meer plaatsen zon. Alleen in het zuiden blijft het nog lang grijs. Het is daarbij een graad of 12. Vannacht wordt het helder en dan koud met temperaturen rond het vriespunt. Morgen wordt dan een zonnige dag met weinig wind en zo'n 13 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste snelwegen weer prima doorrijden. Alleen op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar sta je nog vijf minuten in de file voor knooppunt Badhoevedorp.